ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt veel jongeren niet om een goed lopende, simpele tekst op papier te zetten. Eén op de zes tweedejaars op de middelbare school slaagt er niet in onbegrijpelijk te schrijven. Op het VMBO is die groep nog groter. De onderwijsinspectie maakt zich zorgen. Schrijfvaardigheid is echt wel een basisvaardigheid die je je hele leven nodig hebt... en die je op school gewoon goed moet leren. Want dat heb je ook nodig in je vervolgopleiding als je naar het MBO gaat. Je hebt het ook nodig in je baan, al was het maar om een goede sollicitatiebrief te schrijven. Echt verbaasd is de inspectie niet. Op het gebied van rekenen en lezen wordt ook al jaren ondermaats gepresteerd. President Trump lijkt weer de kant van Rusland te kiezen... als het gaat om het stoppen van de oorlog in Oekraïne. Volgens Amerikaanse media werken Amerika en Rusland aan een plan... waarbij Oekraïne grote gebieden aan Rusland moet geven. Ook stukken land die helemaal niet in handen zijn van de Russen. Oekraïne heeft tot nu toe telkens gezegd dat ze daar nooit akkoord mee zullen gaan. De burgemeester van Lisse in Zuid-Holland heeft gisteravond een eind gemaakt aan een anti-AZC-protest bij het gemeentehuis. Binnen werd vergaderd over de komst van 140 opvangplekken. Buiten stonden zo'n 70 tegenstanders. Er werd vuurwerk gegooid en de politie heeft minstens één iemand opgepakt. De vergadering kon wel gewoon doorgaan. een gezin uit Oezbekistan woont al een jaar in een kerk in Kampen in Overijssel. Die familie mag niet in Nederland blijven en om te voorkomen dat ze worden uitgezet zijn ze naar de kerk gevlucht. Want zolang er daar een kerkdienst bezig is mag niemand er binnenkomen om ze op te pakken. Daarom zorgen 2000 vrijwilligers dat er doorlopend een viering aan de gang is, dag en nacht. En dat dus al een jaar lang. Intussen gaat het gezin geen kant op. Ze hebben een eh, klein tuintje waar ze wel even een frisse neus kunnen halen. Maar je moet je voorstellen dat het voor hen ook beangstigend is om naar buiten te gaan. Ze hebben vorig jaar in detentie gezeten. Dat heeft echt traumatisch gewerkt voor de kinderen. Vrijwilligers hebben hier wel eens gezegd... joh, kom een stapje over de drempel, doet niemand moeilijk over. Maar dan zegt ze zelf, nee, gaan we niet doen. De angst is terug groot. De kerk zegt dat ze doorgaan met de actie zolang het nodig is. Het weer nog. Het is fris, met vooral in het westen af en toe buien. Daar kan ook hagel of natte sneeuw bij zitten. Vanmiddag tussen de nattigheid door ook opklaringen met zon. Het wordt vandaag niet warmer dan een graad of 5. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. De files vanaf een kwartier vertraging staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoetewoude Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 13 kilometer met een half uur vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Noordscharwoude en Herugewaard 3 kilometer. Daar is de vertraging een half uur.